Het leven in de maatschappij krijgt zoveel De mensen raden je voorbij als in een wilde raadje. De rijden langs je en dan een liedje. Dan dat ook er doorheen en spreekt van oh, En dan maar uit de stad, begint het wel van voormaal In huis, dan is het telefoon, een auto raakt het op het dood. Buiten jansen om te leven, een beetje jammer van verdriet. En op de piano speelt je vrouw ben Het leven is een blauw mankeet, dat je heel veel moet leven. Je rijdt een raad en raakt, maar nee, niets wat je rust kan geven. Dat wil je weer voor de harmelijkheid en dit water streven. Van het blauw met een grote eind. dat nooit in kleur verbleven. En zuchten al dat dol voor je verloren wind verlaat. Ik huis en zit een hele boom, ruil geraakt me tot de dood. Buit je jansen onze lief, een beetje jammer van verdriet. Dokter Tokkels en zit erbij te fluiten. Een schoone maatschappijmachine, die laat je oren duiken. Je houdt gewoon die boek op zit met de proppen vlieger. Maar de tweede kern van sterker is, dat is dokter op de vlieger. Je ziet mij maakt je bijna dood. En dan gaat door het zin. Nou, Oh, it's hard to listen praat met onze vrouw. die jankt er ons het een beetje jammer van